Baby Doc keerde vorige week na 25 jaar ballingschap plotseling terug. Hij had een retourticket naar Parijs, maar dat is inmiddels verlopen. Duvalier heeft zijn hotel in Port-au-Prince verlaten en hij verblijft nu in een huis in de buurt van de hoofdstad. Zijn advocaat had al gezegd dat hij niet weg wil en dat hij opnieuw president wil worden. Justitie in Haiti diende dinsdag een aanklacht tegen Duvalier in wegens corruptie tijdens zijn schrikbewind. Intussen beschuldigen vier Haitianen hem ook van misdaden tegen de menselijkheid.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 Volgens de politie, het OM en burgemeester Van Aartsen willen leden van radicale groeperingen zich mengen tussen de demonstranten en de confrontatie zoeken. Den Haag heeft daarom maatregelen genomen om dit te voorkomen en om de studentendemonstratie goed te laten verlopen. Studenten protesteren vanmiddag op het Malieveld tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Studentenvakbond LSVB verwacht meer dan 15.000 studenten. Ze zijn het er onder meer niet mee eens dat langstudeerders 3.000 euro meer collegegeld moeten betalen. Een pakje sigaretten wordt opnieuw fors duurder, zegt marktleider Philip Morris. Dat bedrijf verhoogt de prijs van merken als Marlboro en Chesterfield met 40 tot 50 cent. Vanaf 1 maart moet voor een pakje Marlboro 5,20 euro worden betaald. Een belangrijke reden daarvoor is de verhoging van de accijns op rookwaar met 27 cent per pakje. Verwacht wordt dat ook de andere sigarettenfabrikanten hun prijzen zullen verhogen. Twee jaar geleden werden pakjes sigaretten ook in één klap 50 cent duurder. Philip Morris zag toen zijn verkoop met 10% dalen. Een van de oprichters van Google wordt weer topman bij het internetbedrijf.